en vervolgens zijn moeder en zichzelf gedood... De man werd door zijn dokter bijgepraat over de gezondheidstoestand van zijn 84-jarige moeder. Daardoor raakte hij buiten zinnen, pakte een pistool en schoot de arts in zijn buik. Daarna sloot hij zich op in de kamer van zijn moeder. Toen de politie later de kamer binnenging waren de man en zijn moeder dood. Beiden hadden een schotwond. De arts is geopereerd en is buiten levensgevaar. Betreffende ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van kanker. VVD'er Onno Hoes wordt waarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Maastricht. Hij is door de gemeenteraad unaniem voorgedragen. Zijn benoeming moet nog wel officieel worden goedgekeurd door het kabinet. Hoes was gedeputeerde in Noord-Brabant en is sinds kort voorzitter van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Hij zegt vereerd te zijn met zijn voordracht en wil de komende jaren al zijn energie gebruiken om Maastricht een stapje verder te helpen. Hoes volgt Gert Leers op, die moest begin dit jaar vertrekken na een conflict met de gemeenteraad over belangenverstrengeling. Als Hoes wordt benoemd is het voor het eerst sinds 1944 dat de burgemeester van Maastricht niet van CDA-huizen is. Burgemeester De Graaf van Apeldoorn is niet te spreken over het idee om de auto die is gebruikt bij de Koninginnedagaanslag van vorig jaar tentoon te stellen. De zwarte Suzuki Swift staat nu in het depot van het politiemuseum. Samen met het Apeldoornse geschiedenismuseum CODA wil het het wrak gebruiken voor tentoonstellingen. Niet nu, maar op zijn vroegst over enkele decennia en in het belang van de geschiedenis. Burgemeester De Graaf is het daar niet mee eens, maar uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden wilde hij er verder niets over zeggen. Bij de aanslag kwamen de dader en zeven omstanders om het leven. Dan het weer, alleen aan de kust de hele nacht buiig, verder wordt het droog, minimaal rond 8 graden.